ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is officieel sprake van een hongersnood in een deel van de Gazastrook. Dat zegt de Voedselwaakhond van de Verenigde Naties. De hongersnood is bevestigd in Gazastad en ook andere kleine steden en vluchtelingenkampen. Je hoort onze verslaggever Sander van Hoorn. VN zegt dat op dit moment ruim een half miljoen mensen lijden aan honger. Eh, met name in het noordelijk deel van de Gazastrook, waaronder ook Gazastad. is bang dat eh, die aantallen snel zullen oplopen en hebben ze nog niet eens rekening rekening gehouden met een eventuele inname van Gaza-stad. Maar bijvoorbeeld ook in het zuiden van de Gazastrook eh, lopen die aantallen op. Israël zegt dat de cijfers van de Verenigde Naties niet kloppen... en zegt dat die cijfers van Hamas-instanties komen. Op het Brabantse vakantiepark de Kempervinnen is gisteren een vechtpartij geweest... tussen een groep uit Maarsen en Israëlische toeristen. Volgens de politie ging het waarschijnlijk om discriminerend geweld. Een jongen van 15 uit Maarsen is opgepakt en twee Israëliërs raakten gewond. De Vlaamse zangeres Jana de Sadelaar is overleden. Ze was vooral in België bekend, omdat ze meedeed aan The Voice. Ze was met haar vriend op reis in Peru en die ontdekte de volgende ochtend dat ze niet meer wakker werd. De doodsoorzaak moet nog worden onderzocht, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Ze was 29 jaar. Ja, hij begint pas eigenlijk over een maand, maar op sommige plekken lijkt hij er al gewoon te zijn, de herfst. Bomen laten al volop bruine blaadjes vallen. En dat is een overlevingstactiek omdat ze te weinig water hebben. Het is eigenlijk al het hele jaar behoorlijk droog, vertelt onze weervrouw Willemijn Hubert. Er zijn wel verschillen in Nederland. Want we zien vooral in het westen en ook in het zuiden van Nederland... daar zijn de vochttekorten op dit moment het grootst. Ja, de bruine bomen zijn trouwens niet automatisch dood of er heel slecht aan toe. Want volgend jaar lente kunnen ze weer vol met groene blaadjes zitten. Het weer van vandaag dan eh, grijs met wisselvallig tussen de 18 en 20 graden. Morgen ook bewolkt bewolkt met eerst wat buien. Later droogt het op en wordt het maximaal 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is er al veel verkeer onderweg. De meeste vertraging zien we op de A9, Amstelveen richting Alkmaar.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 Opgepakt voor...